Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft vannacht een luchtaanval uitgevoerd op het centrum van de Libanese hoofdstad Beirut. Dat melden ooggetuigen aan onder meer persbureaus Reuters en AP. Dat zou de eerste aanval binnen de stadsgrenzen zijn in het afgelopen jaar. Eerder werden vooral de zuidelijke buitenwijken van de stad aangevallen. Volgens de ooggetuigen is een appartementengebouw getroffen. Het Russische onderzoeksplatform The Insider zegt honderden documenten in handen te hebben... over het overlijden van oppositieleider Alexei Navalny. Daaruit zou blijken dat hij geen natuurlijke dood is gestorven, maar is vergiftigd. Volgens de Insider blijkt uit verschillende versies van een document over de doodsoorzaak... dat symptomen die op vergiftiging wijzen gaandeweg werden geschrapt. Navalny zat na een schijnproces vast in een strafkolonie... Zijn weduwe zei vlak na zijn dood al dat haar man was vergiftigd met het zenuwgif Novichok. Het dodental van orkaan Helene in de Verenigde Staten stijgt nog steeds. Het staat nu op 91 en er worden nog zo'n 1000 mensen vermist. De orkaan kwam donderdag aan land en raasde over vijf staten in het zuidoosten. In North Carolina kwamen in één stad 30 mensen om. Door het noodweer zaten miljoenen Amerikanen zonder stroom, liepen snelwegen onder water en zijn huizen verwoest. Ook kwamen mensen vast te zitten op daken en konden door het gebrek aan netwerk geen hulpdiensten worden bereikt. Een ruimtecapsule van SpaceX is aangekomen op ruimtestation ISS... en zal in februari de twee astronauten die daar gestrand zijn mee terugnemen. De twee astronauten konden door technische problemen niet zelf terug naar de aarde... Ze zouden ruim een week op het ruimtestation blijven, maar zitten nu al maanden vast.